Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. In Griekenland beslist het parlement vandaag over een nieuwe regering... onder leiding van premier Papandreou. De PASOK-leider maakte gisteravond in een toespraak op de Griekse tv duidelijk... dat hij aanblijft, maar dat hij wel wat personen in zijn regering gaat wisselen. Zo hoopt Papandreou meer steun te krijgen... voor de forse bezuinigingen die hij moet doorvoeren. In Griekenland groeit de kritiek op de bezuinigingen... ook binnen zijn eigen PASOK-partij de bezuinigingen zijn voorwaarde om in aanmerking te komen voor miljardenhulp van de EU en het IMF. Tien leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden klagen president Obama aan vanwege de oorlog in Libië. Het zijn drie democraten en zeven republikeinen. Ze vinden de strijd in Libië illegaal. Obama had aan het congres toestemming moeten vragen om oorlog te kunnen voeren, menen ze. De NAVO-actie in Libië duurt nu 90 dagen. Volgens de War Powers Act moet een president binnen 60 dagen toestemming krijgen van het congres... of binnen 90 dagen de troepen terugtrekken. Obama vindt dat de Amerikaanse bijdrage in Libië zo klein is... dat toestemming van het congres niet nodig is. De website van de CIA heeft vannacht enkele uren platgelegen door een vermoedelijke cyberaanval... Een groep hackers die deze week ook inbrak in het computersysteem van de Amerikaanse Senaat zegt ervoor verantwoordelijk te zijn. De groep had de aanval op de CIA-website aangekondigd via hun Twitterpagina. De hackers zeggen ook verantwoordelijk te zijn voor aanvallen op de systemen van Nintendo en Sony. Ze willen laten zien dat de internetbeveiliging van de grote organisaties zwak is. Het Amerikaanse congreslid Giffords is ontslagen uit het ziekenhuis. De democraten werd in januari van dichtbij in haar hoofd geschoten... en lag sindsdien in het ziekenhuis in Houston. De schutter opende het vuur op Giffords en een groep toehoorders tijdens een politieke bijeenkomst. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. Het weer het raakt bewolkt en de eerste buien komen aan in het westen van het land. De rest van de dag verloopt regenachtig. Vooral in het oosten kunnen de buien gepaard gaan met onweer en windstoten.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 There's so much hatred, war, and poverty. Oh. teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can.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 I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out. They do it every time. The world won't get no better if we just just you and me. begint onderhand uh, eh, licht te worden. Het dagend in den oosten. Wake up everybody. Harold Melvin en de Blue Notes uit de jaren 70. Kun je beluisteren. Goedemorgen allemaal, want dat kunnen we wel zeggen als het licht gaat worden. Dit wordt de laatste uur. De nacht ging anders hier bij de VARA op Radio 1. Het komend uur. In ieder geval kan je een cd winnen. Wat heet een cd? Twee cd's en een dvd. Met het optreden van Ilse de Lange een tijdje geleden in het Arnhemse Gelredoom. Verder aandacht voor een aantal eh, studio-sessies. Ik heb er nog eh, eentje voor je klaar liggen van... Eh, onder andere John Allen, want die was 25 mei jongstleden te gast... in het eh, ochtendprogramma van Giel Belen. En je hoort hem met Johan aan. your hand in my hand and let's go. Let's sail up on the evening. Now the wind is getting high. Let's go. En let's go. en een jaar geleden was Sherrick alleen maar in Nederland echt bekend, de Engelsman. Maar dat is op dit moment drastisch aan het veranderen. In Nederland en Engeland uh, toert hij al geruime tijd. En in Duitsland gaat het ook richtig los. Maar hij blijft ook Nederland trouw. Want 30 juni dan zal hij een eh, optreden geven in Amsterdam. En dan blijft hij een tijdje uit ons land weg om in september terug te komen. Begin september zal hij zich laten zien voor een concert of voor meerdere concerten in Groningen, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Zo dadelijk, dan ga ik bekendmaken wie de cd van Booker die vorige week eh, in de prijzenkast stond, heeft gewonnen. Maar eerst ga ik je laten kennismaken met eh, een zangeres... van Nigeriaans-Franse afkomst, Asha haar naam. Hier is Dreamer Girl. Have you ever heard of a dreamer girl living in a world so far away? You're my thing that she is a bit naive when she says that someday she'll be your queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silly state dat is de naam van de zangeres. En Dreamer Girl, de titel van het uh, liedje. En het is ook eh, een nieuwe single van haar. Vorige week toen had ik eh, hier bij de Nacht Vinkt Anders een prijs in de aanbieding. Namelijk de nieuwste cd van Booker die kon je gewinnen. Booker T. Jones, de organist die in de jaren 60 onder andere hits had met Soul, Dembo en Time Estate. En mijn vraag was vorige week van toen hij die hits had met, eh, in de jaren 60 mm, met Time Estate en Soul Dembo. Toen had hij een begeleidingsband. En wat was de naam van die begeleidingsband? Nou, ik heb een, uh, nogal wat e-mails daarop binnengekregen. De begeleidingsband die had de naam de MG's. Booker T en die MG's. <laughs> Weet je nog wel? <laughs> Inderdaad. Nou, degene die uiteindelijk ehm, de nieuwe cd van uh, Booker T. Jones heeft gewonnen... dat is eh, Henk Heren, afkomstig uit Tilburg. De cd die eh, gaat vandaag de deur uit. Dus als TNT eh, zijn belofte komt... dan eh, heb je hem morgen op de deurmat liggen. Nou, in ieder geval eh, straks dan ga ik een vraag geven omtrent Ilse de Lange. Maar ik laat je eerst nog iets, even iets horen van die jongste cd van Booker op die onder andere samenwerkt met Louis. Die Je hoort het nummer The Bronx. Quincy Jones op de cd The Road from Memphis... en daarop The Bronx, wat ik je net heb laten horen. En dat is de cd die eh, gegaan is naar Henk Heren uit Tilburg... die daar uh, volop luisterplezier aan zal beleven. De cd die vandaag eh, te verdienen valt, dat is het jongste album van Ilse de Lange. Hoewel album, het zijn drie cd's die in een doosje zitten. Het een dat is een dvd en de muziek van die dvd die is dan weer verdeeld over twee cd's. Het gaat om Ilse Lange die een optreden heeft gegeven vorig jaar in uh, eh, Gelredom. En de registratie daarvan dus op één dvd of twee cd's. Die kan je winnen. Er was wel, en dat is dan meteen de vraag... Eh, vorige week een collega van Ilse de Lange... die was niet zo gecharmeerd van dat repertoire van de Ilse de Lange... en in het bijzonder van die... Eh, dat optreden in Gelredom en die heeft het in de vuilnisbak gegooid tussen de poepluiers. Ik wil weten van je, wie was die collega van Ilse de Lange... die het optreden van Ilse in het Arnhemse Gelredroom... tussen de poepluis groeide? Wie was dat? Eh, mail je antwoord naar uh, En via die site kun je op zoek gaan naar eh, De Nacht Klinkt Anders. En dan kom je vanzelf wel op het contactadres uit. Als je het juiste antwoord weet, dan maak je dus... Uh, eh, daar kom je in aanmerking voor dit het nieuwe album van Ilse de Lange... als je de naam weet van de persoon die niet zo gecharmeerd was van die nieuwe CD-DVD van Ilse de Lange. in het Arnhemse Gelredoom. En dat is vastgelegd op een dvd en op twee cd's te winnen... als je het antwoord weet op de vraag... welke collega van Ilse de Lange was niet gecharmeerd van dat optreden... en die dvd en die cd van Ilse de Lange in Gelredoom. Je antwoord kan naar www.varen.nl... en ga dan lekker surfen naar De Nacht Klinkt Anders... En voor het goede antwoord voor degene die het goede antwoord eh, geeft. Daar gaan we volgende keer weer een loting eh, bij op toepassen. En die krijgt dan eh, die cd van Niels de Lange. Met dat optreden in Gelredoom. Goed, dit is Nacht het Anders bij de VARA op Radio 1. Het is vijf minuten voor half zes. It's not what I need. Je hebt uh, zaterdagavond Retropop. Dat is een Emmen met onder andere een optreden van eh, Het Goede Doel, Paul Carrick en ook Anouk. Oh, is dat retro, vragen we ons nee. af. <laughs> nee, het is hartstikke populair in ieder geval. Maar Anouk zal ook verschijnen op eh, Concert at the Sea het. op op, of op de Brouwersdam zal dat zijn. En meer van dat concert is op 3FM vrijdagavond te eh, beluisteren... want die doen daar eh, verslag van. En als Anouk eh, haar optreden goed vindt... Achteraf dan wordt dat ook nog uitgezonden. Je hoorde haar in ieder geval met de nieuwe single onder de titel I'm a cliché. Quincy Jones en orkest uit de jaren 60, de Soul Bossa Nova. Quincy Jones, opname 1962 en de Soul Bossa Nova. Madeleine Peru die heeft een nieuw album uit. En ze zal ook uh, verschijnen op het North Sea Jazz Festival van dat nieuwe album Don't Pick a Fight with a Poet. When you're walking on the street And the people that you meet Make you want to start a big fight. Cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. Cause the poet knows. when you're twitching at the bar. No one knows who you are, and you wanna prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen. You can try to be the boss, but the storyteller is the one So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. the Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fierce fly, congregating the world with a it's real. dat is de titel van het jongste album van Madeleine Perrou... waarbij ze lichtelijk de popkant op gaat. Je hoort, eh, als je de cd afluistert, uh, ook reggae-ritmes. En eh, nou ja, niet dat het Foo Fighters-achtig is, <laughs> dat absoluut niet. Maar <laughs> het is wat minder traditionele jazz in ieder geval. En dit klinkt toch ook aardig singer-songwriter-achtig als je het zo hoort. Dit Don't Pick a Fight with a Poet. Marlène Peru, 9 juli dan zal ze staan op een van de podia van het North Sea Jazz Festival. De verjaardagskalender. We hebben er weer even drie eh, personen uitgepikt die op de wc-kalender staat. Staan, want eh, daar hangt hij toch traditioneel. Gino Fornelli is een van de namen die daarop uh, voorkomen. 49 wordt hij. Turn on some lights and see this garbage can. And time is the essence if we plan to stay. Death is in stride when filled. in 1974 beroemd. Powerful People, de LP onder die naam. En geproduceerd door zijn broer Joe. En Herb Albert, die eh, ook stond toe te kijken bij de productie daarvan. Nou ja, dan kan er weinig misgaan als uh, platenbaas Herb Albert ook nog mee staat te kijken of alles wel goed gaat. Gino Vanelli, Powerful People, dat is wat je van hem hoorde. Gino Vanelli, vandaag wordt hij 59 jaar. En wie vandaag ook 59 jaar wordt. Dat is Rob Kloet. Rob Kloet al sinds jaar en dag de drummer van de groep The Nits. De natuur is een monster. De mens is een dwerg. Een dijk blijkt een dijk. Een Hollandse berg. Hollandse bergen. Blijken de dijken. Leef heel mijn leven een rasoptimist. Een Hollandse jongen, een stadsalpinist. Die zijn leven vergeefs naar de hemel zal rijken. Dankzij de dijken. teken. Dijk, dijk, dijk, teken. Dijken. <laughs> Freek de Jonge, de samenwerking met de NIT. Die gebeurde onder de verzamelnaam Frit. En achter de drums Rob Kloet, die vandaag 59 jaar wordt. Nog één verjaardag te melden. En dat is van een man die 71 eh, jaar wordt, Hans Dorrestein. De laatste tijd had mam zijn manie van me naar het park te gaan. Elke middag trok mijn mammy mij mijn warmste kleertjes aan. Want, zei mammy, in de winter geven wij de eendjes brood. Anders gaan de lieve eendjes allemaal van honger dood. Onderweg liep zij steeds vlugger, ik hield haar maar met moeite bij. Kwam in het park buiten adem, maar mams was opgelucht en blij. Dan kreeg ik het plastic zakje, waar het eende brood in zat. En dan liep ik naar het wak toe, terwijl mami op een bankje zat. Terwijl ik de eendjes brood moest voeren, praatte zij met de meneer... Die meneer was blijkbaar grappig en hij was er altijd weer. Net als de zwaan en bij het voeren stond dat beest altijd vooraan. Vaak begon die kwaad te blazen, ook al had ik niets gedaan. Eenmaal heeft de zwaan gebeten, mijn handje deed toen heel erg zeer. Voor de mamsjes lachen om die grappige meneer. Toen moest ik nog harder huilen. Mami had geen oog voor mij terwijl ik naar het bankje holde. Maakte mams haar handen vrij. Die meneer heet nou oom Steven en we wonen in zijn huis. Vaak voel ik me heel verdrietig, maar we blijven middags thuis. Zondagsmiddags komt mijn papi, die wil met mij naar het park toe gaan. En dan durf ik niet te zeggen dat ik bang ben voor de zwaan. Geboren eh, in Ede 16 juni 1940, Hans Dorrestein. Een van de oudere opnamen die ik kon beluisteren, eentjes voeren. Afgelopen zaterdagavond de afsluiter van de eerste Pinkpopdag Coldplay. The Waterfall, de nieuwe single van Coldplay. En wat ik al zei, afgelopen zaterdag waren ze de, afsluiter van de eerste dag. En nu ik het ook over festivals eh, heb, er, volgende week dan is in Engeland weer het... Eh, het prestigieuze Glastonbury Festival. En in aanloop daar naartoe besteedt de BBC eh, daar alvast aandacht aan... aan Glastonbury en het verleden. Zo kan je op ehm, vrijdagavond om half twaalf kijken naar een registratie van het optreden van Radiohead op Glastonbury in 1997 vond dat plaats. En vervolgens ook nog een optreden van Pulp op Glastonbury. En dat was in 1995. Nou, dan, als dat is afgelopen, dan heb je even een uurtje pauze. Want dan kan je om half drie, <laughs> dat is dan op de andere BBC, BBC 2... kijken naar een eh, documentaire over 35 jaar Glastonbury. Nou, goed, tot uh, eh, zover dan het Engelse popfestival nieuws. Er is nog de Best of Pinkpop, ook vrijdagavond. En dat is eh, om half twaalf op Nederland 3. En ongetwijfeld kan je er nog Coldplay voorbij zien komen. Als tenminste de toestemming daarvoor gegeven wordt. vrijdagavond is de best, het beste van Pinkpop van uh, vorige week, van afgelopen weekend. Begin om half twaalf en het duurt tot eh, tien voor half één. Vanavond ook een eh, interessante documentaire. En dat heeft te maken met het feit dat het dit jaar, dat zal volgende maand zijn, precies 40 jaar geleden is, dat... Jim Morrison doodging. Canvas, het Belgische Canvas, zendt vanavond om kwart over 11, de documentaire en uit When You're Strange... met het eh, commentaar van Johnny Depp, de commentaarstem van Johnny Depp. When You're Strange, de documentaire die begint om kwart over elf... en duurt tot eh, ongeveer half één. Dat is op eh, Canvas vanavond. Nou, nou goed, nog even naar Glastonbury. Een van de artiesten die daar ooit heeft gestaan... en ook op Pinkpop, dat was Morrissey. shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no. Hi. kindness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening birds sharp-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language can't you read? Nature is a language can't you read? So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me. Because if it's not love. soul. De Smiths met Ask en de Smiths als band waren ze ook eh, ooit actief op het eh, Glastonbury Festival. En Morrissey Solo kwam ooit nog eens een keer eh, langs voor een optreden bij Pinkpop. En meer over Pinkpop morgenavond om vijf half twaalf op Nederland 3... wanneer je nog de hoogtepunten kan, bekijken van vorige week. Goed, dit was het. De nacht ging te anders hier bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio met muziek van heinde en verre. Alle leeftijden en alle genres. En de playlist van dit programma die zal in de loop van de dag verschijnen op de site van De Nacht Klinkt Anders. Daarop kan je ook contact met ons zoeken als je ons melding wil maken van het feit... of er bij jou in de buurt een eh, Leuk festival is een leuk muziekfestival. Wij maken daar melding van. We willen dat graag van eh, je horen. En dan gaat het niet om de grote festivals, Oerol of Mondial. Dat eh, staat uitgebreid in eh, allerlei agendas. Maar de kleinere festivals, daar zijn we naar op zoek. Goed, dan meer varen. op deze zender straks om 11 uur. Felix Murders is dan aanwezig met de gids.fm. En daaraan vooraf heb je Premtime en dan is er eh, Sven Kokkelman met Goedemorgen Nederland van half tien tot half elf. En tot die tijd Marcel Oosten met het Radio 1 Journaal. Mijn naam is Roel Koeners. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. En blijf luisteren naar deze zender voor uh, eh, nieuws, informatie en van tijd tot tijd ook muziek. Een mooie dag verder. Tot volgende week.